7 uur. Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Nederlanders betalen te veel voor betaaldiensten van banken... zoals pinnen in het buitenland of een extra creditcard. Dat vindt de Consumentenbond. De bond roept consumenten op te klagen en hun bank te vertellen... wat ze in ruil voor die kosten willen... zoals rente op hun betaalrekening of gratis vervanging van een kapotte pas. Banken die de kosten het meest verhogen zijn de Rabobank en DHB Bank... In de reactie zeggen de banken dat ze in Europa nog altijd de goedkoopste zijn. De kosten moeten omhoog omdat er steeds meer veiligheidsmaatregelen nodig zijn, zeggen de banken. De marechaussee heeft meer dan 30 mensen aangehouden bij het detentiecentrum voor asielzoekers bij Rotterdam Airport. Acht van hen hadden zich aan het hek vastgeketend, enkele tientallen hadden zich binnen verstopt. De actievoerders waren van de werkgroep Stop Deportaties en ze protesteerden tegen het opsluitbeleid in Nederland. Volgens de marechaussee zijn alle actievoerders opgepakt en hebben ze zich niet tegen hun aanhouding verzet. De politie in Mexico heeft de belangrijkste leverancier van heroïne aan de Verenigde Staten aangehouden. Een man die Don Pepe wordt genoemd. Hij runde een bende die elke maand 200 kilo heroïne over de Mexicaanse grens naar Californië smokkelde. Vroeger kwam de meeste heroïne in de VS uit Colombia, maar tegenwoordig is Mexico de grootste leverancier. Bij de grens tussen de VS en Mexico is het afgelopen jaar meer dan 2 miljoen kilo heroïne onderschept. De landen werken de laatste tijd intensief samen om de smokkel en het geweld dat ermee gepaard gaat te bestrijden. De arrestatie van Don Pepe wordt gezien als een belangrijk resultaat van die samenwerking.